uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Topman van der Vlis van de fiscale opsporingsdienst Field stapt per direct op, meldt onderzoeksplatform Follow the Money. Aanleiding voor zijn vertrek is de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. In een interne mail van het field, aan het FIOD-personeel schrijft van der Vlis dat hij vertrekt op het verzoek van het ministerie van Financiën. In de toeslagenaffaire zijn duizenden ouders onterecht als fraudeur aangemerkt. Ze moesten soms grote bedragen terugbetalen. Van de Verlist zat destijds in het managementteam fraude van de Belastingdienst. Twee medicijnen die worden gebruikt tegen malaria en reuma werken niet tegen het coronavirus. Het sterfterisico is zelfs groter bij gebruik van de medicijnen, schrijven wetenschappers in het medische tijdschrift The Lancet. President Trump zei afgelopen week dat hij een, een van de medicijnen gebruikt uit voorzorg tegen corona. BOA's gaan dinsdag in meerdere steden actie voeren. De buitengewoon opsporingsambtenaren willen vanwege toenemende agressie... meer middelen om zich te kunnen verdedigen, zoals pepperspray of een wapenstok. Directe aanleiding voor de actie is een incident gisteren in IJmuiden... waarbij twee BOA's werden mishandeld door jongeren. De ene moet vrijwel al zijn ondertanden missen en de ander heeft een hersenschudding. Ook op maandag 1 juni komt er een landelijke actiedag van de BOA's. Vanaf 8 juni moet iedereen die Groot-Brittannië bezoekt twee weken in quarantaine. Wie het land binnenkomt moet zijn adres en telefoonnummer opgeven. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt op een persconferentie. De maatregel is genomen om een tweede besmettingsgolf te voorkomen. Wie zich er niet aan houdt krijgt een boete van 1000 pond. Dat is ruim 1100 euro. Frankrijk is zeer ontstemd over het Britse besluit... en komt daarom nu met dezelfde maatregel voor elke Brit die Frankrijk bezoekt. Het weer. Vannacht ligt de temperatuur rond de 12 graden. Het blijft zo goed als droog. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en lokaal kan er een bui vallen. Ook zondag kans op wat lichte regen. Na het weekend warmer en droger.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 Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll pick you up and go. De keuze is groot. Het verschil nog groter. 24 uur per dag. 24 Radio uur per zoals het hoort. Vanuit Zandvoort.